12 uur. Jan van der Putten met het NOS. Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid worden klokkenluiders tegengewerkt. Ze krijgen te maken met strafexpedities en misstanden worden telkens ontkend. Dat zegt Sjaak Jansen, een vroegere vertrouwenspersoon op het ministerie in NRC Handelsblad. Volgens hem doet het ministerie er alles aan om het blazoen schoon te houden. Ambtenaren die een misstand melden kunnen promotie vergeten of krijgen vervelend werk. Justitie herkent zich niet in wat Jansen zegt. Het ministerie wordt de laatste tijd beschuldigd van een doofpot na aanleiding van van de bonnetjesaffaire en de Teven-deal. Australië mag bootvluchtelingen blijven overbrengen naar eilanden in de Stille Oceaan of Indische Oceaan, zoals Christmas Island. De hoogste rechter in het land heeft bepaald dat dat niet in strijd is met de Australische grondwet. Een vrouwelijke vluchteling uit Bangladesh was naar de rechter gestapt om het asielbeleid aan te vechten. Er is veel kritiek op de kampen op de eilanden. De levensomstandigheden zijn slecht. Vluchtelingenorganisaties in Australië roepen op tot demonstraties tegen het beleid. Een Somalisch vliegtuig is tijdens een vlucht van Mogadishu naar Djibouti getroffen door een explosie. Die veroorzaakte een gat in de romp, waarna de Airbus een geslaagde noodlanding wist te maken. Hoewel de luchtdruk in de cabine wegviel, bleef het toestel wel bestuurbaar. Luchtvaartexperts denken dat het gat is veroorzaakt door een bom, maar of het gaat om een aanslag is nog onduidelijk. Boeren die hun koeien al vroeg in de wei zetten krijgen een bonus van 750 euro. De weidegang in april is volgens staatssecretaris Van Dam niet alleen goed voor de koeien, maar ook voor de weidevogels. Van Dam krijgt van Europa 30 miljoen euro voor de maatregelen. Hij gebruikt het geld verder om de melkveehouderij duurzamer te krijgen en de marktpositie van de varkenssector te verbeteren. Daar gaat het al jaren slecht. Het weer nog wat zon, maar van het noorden uit felle buien met kans op onweer en hagel. Aan zee veel wind, kans op zware windstoten en het wordt een graad of 6. Morgen eerst regen, later droger en dan wordt het 6 tot 10 graden.